Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Vanaf zondag geldt voor de provincies Limburg en Noord-Brabant het nationale hitteplan. Dat heeft het RIVM besloten in overleg met het KNMI. En mogelijk wordt dat hitteplan ook volgende week uitgebreid naar het hele land. Het wordt komend weekend erg warm met temperaturen van boven de 30 graden. En zo'n hitteplan is vooral een waarschuwing aan kwetsbare groepen... zoals ouderen en kleinere kinderen. Ze krijgen het advies om veel te drinken en in de schaduw te blijven. Een petitie tegen afschaffing van een jongere dagkaart van de NS is al bijna 50.000 keer ondertekend. De NS maakte deze week bekend van die kaart van 8,50 euro af te willen en hem te willen vervangen door een kortingskaart. Nou, veel jongeren die zeggen dat ze dan veel duurder uit zijn, zeker op de langere trajecten. Er zijn ook al kamervragen gesteld over de afschaffing van die NS jongere dagkaart. En dan een giga-overname in medialandschap. Het Belgische DPG Media neemt RTL Nederland over. DPG heeft allerlei merken zoals het AD en Volkskrant in huis. RTL heeft naast veel televisiezenders ook Buienradar en Videoland. De deal werd in december 2023 al aangekondigd, maar nu pas wordt er groen licht gegeven. De toezichthouder moest kijken of DPG Media niet te machtig zou worden. En nu zijn er voorwaarden aangesteld, vertelt economieredacteur Ruben Eg. Namelijk dat eh, de titels van RTL apart moeten blijven. De nieuwswebsite van RTL Nieuws mag ook niet fuseren met nu.nl tot één grote gratis site. Die mogen ook niet achter een betaalmuur verdwijnen. Die moeten gratis eh, blijven. Verder wordt ook hun eh, redactionele onafhankelijkheid in een bepaalde stichting ondergebracht. En mogen ook niet zomaar directeuren gaan besluiten om eh, het nieuws van het ene merk bij het andere merk onder te brengen. Want dat is lekker goedkoop. DPG neemt RTL Nederland voor 1,1 miljard euro over. Het weer dan nog op steeds meer plekken bedekt vanmiddag de zon door. In het noorden en het oosten is het iets verder bewolkt. Het is 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Amsterdam bij Dorp. Op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort duurt er ook een kwartier langer over. De A9 van Diemen naar Alkmaar eh, die is eh, dicht bij Dorp vanwege een ongeluk. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen heb je er een half uur extra voor nodig... tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart. Was er al druk vanwege omrijders vanwege de afgesloten A10.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 inside just tells me you are the one. Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land and on your.